Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Tanzania zijn tienduizenden spookambtenaren ontdekt. Dat gebeurde bij een grote landelijke accountantscontrole. Samen kregen de spookambtenaren, die zouden werken bij de Tanzaniaanse overheid, elke maand 1,8 miljoen euro salaris. Corruptiebestrijding is een speerpunt van de in oktober aangetreden president. Hij ontsloeg al meerdere topambtenaren, onder wie de bazen van de Belastingdienst, de spoorwegen en haven. Tienduizenden Hazara's, een etnische minderheid in Afghanistan, hebben in de hoofdstad Kabul een protestmars gehouden. Ze voelen zich gediscrimineerd omdat ze een geplande hoogspanningslijn niet door hun provincie komt te lopen. Op enkele incidenten na verliep de demonstratie relatief rustig. Ethiopië krijgt nog eens 3 miljoen euro van Nederland om de honger te bestrijden. Dat bedrag komt bovenop de 25 miljoen die Nederland al uittrok voor het land. In Ethiopië zijn 18 miljoen mensen afhankelijk van voedselhulp. Het land kampt met grote droogte als gevolg van El Niño. 27 IS-strijders zijn bij de Syrische stad Aleppo gedood door aanvallen van de internationale coalitie. Dat melden Turkse media. De bombardementen van de coalitie zijn verhevigd na een serie aanvallen van IS op de Turkse grensstad Kilis. De ANWB vindt tolheffing op de Vlaamse wegen een slecht plan. De Vlaamse minister van Verkeer wil een kilometerheffing voor buitenlandse automobilisten, zodat die meebetalen aan de Vlaamse wegen. Volgens de ANWB is dat in strijd met de Europese regels. Bovendien moet Vlaanderen eerst maar eens voor betere wegen zorgen. Het weer, wolkenvelden, maar ook zon vandaag. Vanuit het westen trekken er ook een paar buien over het land. Bij een matige noordwestenwind wordt het tussen de 11 en 14 graden. Morgen nauwelijks buien en meer zon. En dan wordt het ook een graadje warmer. Dit was het... DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad staat file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort...